Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Volkswagen roept in Europa 8,5 miljoen dieselauto's terug. Dat heeft het concern vanmiddag bekendgemaakt... enkele uren nadat de Duitse RDW het bedrijf had verplicht... om in Duitsland 2,4 miljoen auto's terug te halen. Volkswagen had in Duitsland een plan voorgesteld voor een vrijwillige reparatie... maar dat ging de Duitse RDW niet ver genoeg. De jongen van 15 uit Groningen die vorige week werd aangehouden in de Jumbo-zaak is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. De andere verdachte van 50 zit nog steeds in beperking. De twee worden ervan verdacht dat ze geld eisten van Jumbo-supermarkten in Groningen en Zwolle... door te dreigen met bomaanslagen. Het aantal hypotheken dat onder water staat is de afgelopen twee jaar met een kwart gedaald. Volgens de Nederlandse bank komt dat doordat de huizenprijzen weer stijgen... en doordat mensen extra hebben afgelost... Er zijn nu nog 960.000 mensen met een problematische hypotheek. Het lijkt erop dat Iran steeds nadrukkelijker betrokken is bij de oorlog in Syrië. Een Iraanse functionaris en Syrische activisten zeggen dat er in Syrië nu zo'n 1500 leden zijn van een militaire elite-eenheid, de Iraanse revolutionaire garde. Het was al bekend dat Iran ook wapens en militaire adviseurs naar Syrië heeft gestuurd. De celstraf van de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius wordt omgezet in huisarrest. Daarom mag hij dinsdag voorwaardelijk naar huis. Een jaar geleden werd de gehandicapte atleet veroordeeld tot vijf jaar cel voor de moord op zijn vriendin. Het weer, zowel vandaag als morgen bewolkt, periode met regen. In het weekend iets warmer, op zaterdag droger en op zondag ook wat zon.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 Ik geef een overzicht van de files met die meer dan 20 minuten vertraging opleveren. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Knopendiemen 10 kilometer. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 9. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoofddorp en Knopend Nieuwmeer 12 kilometer na een autobrand. Het is erg druk op de ring van Amsterdam de A10 tussen Kadoelen en knooppunt Watergasmeer 7 kilometer door een ongeluk op de aansluitende A1. A13 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid 8 kilometer. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder 14.